Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Laat mensen deze winter niet in de kou zitten. Dat vinden de ministers voor armoedebeleid en energie. Netbeheerders zijn bang dat mensen massaal worden afgesloten van gas en licht... omdat de rekening te hoog is kabinet wil voorkomen dat mensen worden afgesloten van energie... omdat ze hun rekeningen niet kunnen betalen, zegt minister Schouten. We moeten ook zorgen dat er gewoon eh, ook snel hulp is voor mensen die dreigen afgesloten te worden. Want je moet zorgen dat, ja, dat je die fase eigenlijk voorkomt. Eh, en ook zorgen dat de mensen die eh, bijvoorbeeld als schulden hebben... dat we die zo snel mogelijk ook kunnen helpen, dat dat niet lang duurt. Want hoe langer het duurt, hoe langer de, de schulden vaak ook opstapelen. Om dat rampscenario te voorkomen gaan de ministers vanmiddag praten met energiebedrijven. Het ongeluk met het zelfs schip waarbij een meisje van 12 overleed kwam door houtrot. Het meisje kwam op het historische schip bij Terschelling onder een giek terecht... die afbrak omdat het hout rot was. Dat blijkt nu. De Onderzoeksraad voor Veiligheid begon meteen een onderzoek naar dat ongeluk van anderhalve week geleden. De QR-code is terug in Amsterdam. Dit keer heeft het niks met corona en vaccinaties te maken, maar met drugs. Op meerdere plekken in de stad zijn stickers gevonden met codes. En als je die scant kom je in een Telegram-groep... waar je ecstasy, LSD en paddo's kunt bestellen. De gemeente en politie zeggen dat ze het onderzoeken. En bijna 1 miljoen mensen in ons land hebben gisteravond naar de BBC gekeken. Tien keer zoveel als normaal. Vanwege het overlijden van Queen Elizabeth natuurlijk... Het is vandaag een gekke dag in het Verenigd Koninkrijk, zeggen deze mensen die naar Buckingham Palace zijn gekomen. I'm suddenly emotional about this. I hadn't really thought about it. It's uh, nice to come here um, and know everyone else is coming for the same reason. The Queen's always reminded me of, of being a, um, a national grandmother, so it's nice. Yeah, it's going to be a big shock. You know, things are going to change. You know, we'll probably have some different currency now. You know, with a you know new monarch on there, and you know, it's just going to be unbelievable the way things are going to turn round, you know. was even wennen dat er straks een ander gezicht op de geldbiljetten komt te staan, zegt hij. Die van koning Charles. Er is een nationale rouwperiode afgekondigd. Die duurt tot zeven dagen na de uitvaart van de Queen. En wanneer die is, is nog niet bekend. Heb ik het weer nog te trekken buien vanuit Zeeland het land over. Af en toe met onweer. Het is zo'n 20 graden. Het weekend is grijs met af en toe een bui. En blijft rond de 20 graden. ZFM, verkeersupdate.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 Later vanmiddag klinken ook 96 saluutschoten, verwijzend naar de leeftijd van de vorstin. Het hoogspanningsnet in Limburg en Brabant heeft vanaf december weer ruimte voor nieuwe windparken, zonneparken en grootverbruikers van elektriciteit. Door de snelle opkomst van warmtepompen en laadpalen was het stroomnet de afgelopen drie maanden te vol. Het collegegeld voor mbo-opleidingen in de zorg en techniek moet omlaag. Het AD heeft een advies gezien van een onderwijscommissie waarin dat staat. Te weinig mbo'ers kiezen nu voor zo'n zorg- of techniekstudie. Het weer, langzaam meer buien, soms met onweer en het wordt zo'n 20 graden.